Dat staat in een rapport van de Wereldbank. De ontwikkelingshulpbank van de Verenigde Naties verwacht dat de economieën van arme landen nog zeker zeven jaar tot 0,7 procentpunt per jaar minder groeien dan zonder de crisis het geval zou zijn geweest. Oorzaak is de voorzichtigheid van banken die steeds strenger zijn bij het verstrekken van kredieten. De Wereldbank adviseert opkomende landen als China en Brazilië om zich hiertegen te wapenen door de eigen banksector verder te ontwikkelen. Armere landen die hiertoe niet in staat zijn, zijn meer gebaat bij internationale samenwerking. President Obama heeft de democraten opgeroepen de hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg er niet te snel door te drukken. Ze moeten wachten tot de nieuwe republikeinse senator Brown is benoemd, zegt Obama. Gisteren won Brown de verkiezingen door de senaatzetel die was vrijgekomen na de dood van Ted Kennedy. Daardoor zijn de democraten hun 60 zetel in de senaat kwijt en kan de oppositie allerlei vertragingstactieken gaan toepassen om het zorgplan te dwarsbomen. De democraten hebben een aantal mogelijkheden om de huidige versie van het plan goedgekeurd te krijgen nog voordat Brown is geïnstalleerd. Maar volgens Obama is dat geen optie. Brown moet onderdeel van het proces zijn, zegt hij. De Italiaanse Senaat heeft een wet aangenomen die de duur van rechtszaken beperkt tot in totaal maximaal 10 jaar. Als na die periode geen uitspraak is gedaan, gaat de verdachte vrij uit. Critici zeggen dat de wet is bedacht om premier Berlusconi uit de wind te houden. Rechtszaken tegen hem, onder meer wegens belastingfraude en corruptie, zouden door de maatregel moeten worden afgeblazen. Voorstanders zeggen juist dat zo een eind wordt gemaakt aan de trage Italiaanse rechtsgang.